pech. De trein reed er met hoge snelheid tegenaan. Het motorblok kwam 100 meter verderop terecht op een parkeerplaats en beschadigde daar drie auto's. De bestuurster was op tijd uit de auto gestapt. Het treinverkeer tussen Utrecht en Arnhem is in beide richtingen gestremd.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 Well, I'd give anything if you love me. Some things just ain't meant to be. Can't say it's all been time lost, but in the long run, I'll be a better man, better off. Gonna find my pride self-esteem, get on with my life, follow my dreams, ain't looking back. Learn from my mistakes, once I pass this heartache, I know when the hurting stops, I'll be a better man, better off. I know wrong wasn't built in a day there's a lot of good memories in my way. But if I had it all to do over again, I wouldn't change a thing except for the end. Gonna be some pain, gotta pay the cost, but in the long run, I'll be a better man, better off. sting. Get on with my life, follow my dreams. Ain't looking back. Learn from my mistakes. Once I'm past this heartache, I know when the hurting stops, I'll be a better man, better off. from my mistakes. Once I'm past this heartache, I know when the hurting stops, I'll be a better man, better off. A better man, better off. A whole lot better off. Hij heeft het uitgebracht als een albumversion, maar ook als een uh, single En de singleversion, dat is wat u daarnet gehoord heeft van Tracy Lawrence.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 Walked out a little too fast. I said some things that I didn't mean. And I should have taken them back. But I knew when I said them. That voice in my head whispered, Man, when are you gonna learn? You told her goodbye, you left with your pride, but you're gonna eat those words. And now I'm having breakfast in Birmingham, trying to swallow my pride. I gotta river dropping down in an old payphone. When you're making that call to say you were wrong, and it's ringing like nobody's home. But she's not the kind who cry and remind me that I lived and broke her heart. I'm praying she'll answer, cause I gotta tell her this time I went too far and then I Tracy Lawrence die ik daarnet draaide aan het begin van het programma. En David Lee Murphy. Zij zijn al jaren bezig met het maken van country music. En ze hebben de ene hit na de andere. Er zijn ook eh, personen die altijd bezig zijn, maar niet zo vaak een grote hit hebben. Maar die laten zich daardoor niet uit het veld slaan. Zij blijven gewoon muziek maken op, eh, op hun manier. Een van die personen is Lee Womack. Never again. vloeide dan weer uit de pen van Monty Holmes. Never Again, Again, Lee Ann Womack. Een dame die toch eh, prachtige nummers heeft en eh, zelf ook wat nummers heeft geschreven. Maar ze blijft iedere keer maar net aan de top hangen, hè? Helaas. Ik heb er nog wat cd's van van die dame en misschien dat ik u in de toekomst nog eens wat meer zal laten horen van haar. Maar dit is een man met een echte country stem, George Strait. One night at a time. I'm not yours, and baby, you're not mine. We've got something, and it sure is fine. Let's take our love one night at a time. There's one thing that we both agree I like you, and baby, you like me. Let's take our love one night at a time. All night, love all night. Practice makes perfect. Gonna get it right. Gonna get it right. One night at a time. All night, love all night. Practice makes perfect. Gonna get it right. Come on, baby, now what do you say? Let's take our love one night at a time. All night, love all night. Practice makes perfect, gonna get it right, gonna get it right. One night at a time. song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out for me. Other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see the road leads back to you. Georgia, Georgia, no peace I find. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, Georgia. No peace I find. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. just an old sweet song keeps Georgia on my mind. on my mind. On my mind. my mind. Live in Paradiso opgenomen. Willie Nelson, Georgia on my mind. Smoking at the Paradiso. Zo heet de cd helemaal. right, thank you all very much. En we laten hem gewoon nog even doorlopen. Blue eyes crying in the rain. And when we kissed goodbye and parted. knew we'd never meet again. And love is like a dying ember. And only memories remain. the ages I'll remember. Blue eyes crying in the rain. volgbaar, hè? Willie Nelson live. Ik zijn al opgenomen hier in eh, Paradiso in 2000. Eh, en ik ga nu een nummer draaien van een man die ook heel wat liedjes geschreven heeft... voor eh, diverse country-artiesten over de gehele wereld. En dan heb ik het over Dan Seals. I remember when I was back in school Teachers always wanted me to learn the rules. But I was studying girls on Friday night. I said, if I can learn this, everything's gonna be alright. You see, first time love, I was too young. Second time I was left holding on. Third time's charm, but I got burned. Three time loser, we'll never learn. I grew up and I thought that things would change. we get more mature, but I guess we stay the same. But I still believe in a starry night. And I keep on waiting for the one that'll turn out right. You see, first time love, I was too young. Second time I was left holding on. Third time's charm, but I got burned. Three times loser, zeg ik wel eens tegen u pop meets country. Maar nu kan ik zeggen musical meets country. Want Gary Morris, hij is eigenlijk begonnen als eh, musical musicalartiest. Hij heeft nu een cd opgenomen samen met Crystal Gill. Prachtige duets staan op deze cd. 1987 werd deze eh, cd, LP toen nog, werd eh, uitgebracht. En eh, het was een grote hit voor die Gary Morris samen met Crystal Gale. Waarom draai ik deze oudere nummers? die ene van Willie Nelson, die van Dan Seals en nu weer van die Gary Morris. Nou, heel eenvoudig. Juice Newton, zij heeft pas geleden een cd uitgebracht. Ze noemt de cd Duets, Friends and Memories... Daar zingt ze onder andere op met die eh, Gary Morris, Dan Seals, Willie Nelson, Melissa Manchester, Frankie Valley en Glenn Gamble. En Randy Meister, die doet ook nog mee. Maar eerst even dit. Fooled Around and Fell in Love, Gary Morris en Jules Newton. schrijft over eh, deze mensen. Over andere over die eh, Gary Morris. Eh, wanneer ik met hem sprak over dit project... Toen zei hij van, nou, dan heb ik wel een paar nummers die ik heel graag met jou wil zingen. Want dat heb ik eigenlijk altijd al heel graag willen doen, maar het is er eigenlijk nooit van gekomen. En nu krijg ik dan toch die kans en daar ben ik heel erg dankbaar voor. Nou, zij natuurlijk ook en samen namen ze dat nummer op. Take It To The Limit. U kent het als een uh, song van de Eagles. Randy Meisner, hij heeft het geschreven voor de Eagles en zei van... wij gaan dat samen ook eens even doen, hè? All alone at the end of the evening When the bright lights have faded to blue I was thinking about a woman and I knew one more time. If it slamming doors and ended when the judge said, What was mine is yours. Now I'm sitting on this bar stool next to an old jukebox, trying to find a cure for the what I've got. I've got the used to be breaking out all over me when she came down with the set me free, I've got the can't forget. I'd wished we'd never met. The teary eyes, the swallow pride. It ain't over yet. It's killing me. I've got the used to be. Come down with the I don't care about closing time. And the I wished I was dead won't be far behind. I'll wake up tomorrow with the oh, what did I do? And I'll come back to my senses with the I love yous. I've got the used to be breaking out all God, look, can't forget. I'd wish we'd never met. The teary eyes, the swallow cries. It ain't over yet. It's killing me. I've got the used to be. The do without to kick me out. Ain't no doubt. I've got the used to face. Because of You, zo heet de cd die eh, geproduceerd is door Dave, David Malloy en uitgebracht is door Cyril, Daryl Singletary in 1997. Ik begin er helemaal van te stotteren. The Used To Be, zo heet dat nummer wat eh, geschreven is door Michael Huffman. Ik had mijn, eh, mijn zuurverdiende zakgeld weer eens een keertje uitgegeven. Randy Travis heeft inmiddels 22 cd's uitgebracht. En nummer 10 heb ik nu in mijn bezit. Just around the bend nobody knows. Still, that's where everybody wants to go. Might be a mile right up ahead. All I really know is that I'm not there yet. When I was a child, I thought like a child. And I had no fear of all things wild. Crawl, turn to a walk, walk, turn to a run, run, turn to a leap, hair in the wind. Taking that one step forward around the bend. Here I go. soul someplace it's never been before. I don't know what way De Band eh, kwam uit in 2008. En was zijn 17 eh, e album. Inmiddels nog vijf uitgegeven. Daaronder ook een eh, best-of. Nou ja, zo'n best-of cd heb ik dan niet nodig natuurlijk. Als ik straks alle twintig albums van die Randy Travis in mijn bezit heb... Round the prachtige nummers staan erop. Eh, bijna allemaal door hem zelf geschreven, maar ook eh, door anderen natuurlijk. Hè. Dit nummer is geschreven door, en dan moet ik natuurlijk even in het hoesje kijken, want dat weet ik zo niet uit mijn, uit mijn hoofd. Is geschreven door Tanya Huxford en Marcus Hummen. En die Marcus Hummen, dat is dan ook weer een man die toch ook weer een eigen cd heeft uitgebracht. Produceert cd's voor anderen, dus wat dat betreft eh, was Randy Travis toen in goede handen. Nee, dit heb ik niet zelf gekocht hoor. Turn Up the Radio from Rachel Kane. Rachel Kane, Turn Up The Radio, zo heet de cd. En ja, u heeft het al begrepen, dit was de titeltrack daarvan. Door haar zelf voorgezongen en geproduceerd. Eh, en ze is afkomstig uit, eh, uit Engeland. We zitten nog in 2010 eh, en toen ik zo ongeveer 1 of 2 december van dit jaar mijn brievenbus opende, toen lag er een cd'tje in van Cavalier Records hier in Nederland. Twilight Hotel, When the Wolves Go Blind. En ik keek eens goed op het cd'tje en toen stond erop 2011. Ik heb eens navraag gedaan en het blijkt ook dat deze cd pas in januari van het volgende jaar gaat uitkomen. I met you in the forest where the borealis shine And every fish in that old lake could tell that you were mine We sang there to each other And the falls they lent to near My old life fell away like mahogany veneer. When we got to New York City, all our dreams were waiting there. sunshine in our hair. We stood out on the ferry, the wind was at our cheek. We scanned our new horizons, and the vastness made us weep. its muddy, bleeding heart. Down on Union Street, they're taking rock and roll apart. The sunset on the Delta, the whistle of the train, and all the boarded buildings made me long for Winnipeg. was out of sight. I watched you sleep beside me, turned off the dashboard light. Ik al zeggen, ja, dit is toch geen country? Nee, dit valt meer onder Americana. Maar ik zal ook steeds vaker van dit soort muziek gaan draaien in het programma Country Track. En hoe komt dat dat ik eigenlijk een beetje... Nou, hier zit wat vuil op deze cd, denk ik. Honeywagon bestaat uit de drie heren en die zeiden tegen elkaar... laat ons nou eens eh, bluegrass muziek gaan uitbrengen. Maar wat voor muziek gaan we dan doen? En toen zeiden ze van waarom niet de muziek van Michael Jackson.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 Australische media melden dat het water niet hoger komt dan 4,6 meter. Dat is een meter lager dan verwacht. De regering roept mensen op om het centrum van de hoofdstad van Queensland te mijden. Bij 115.000 huishoudens is de stroom eraf gehaald. Zo'n 20.000 huizen zullen overstromen. Buiten het centrum zijn vijf opvangcentra ingericht voor evacuees. De politie zegt dat in verlaten wijken hier en daar is geplunderd. Het water in de Brisbane River blijft een, blijft een paar dagen op het hoogste niveau. In Queensland zijn tot nu toe 12 mensen omgekomen door de overstromingen en worden 43 mensen vermist. In het gebied rondom Rockhampton trekt het water langzaam weg. Die stad werd vorige week zwaar getroffen door overstromingen. De rechtszaak tegen president Bouterse van Suriname heeft een nieuwe wending genomen. Een van de twee militaire rechters die de zaak behandelen is deze maand overleden. Bouterse moet nu zelf een vervanger benoemen, dat melden Surinaamse media. Bouterse, de vroegere legerleider, staat terecht voor zijn betrokkenheid bij de decembermoorden. Eind 1982 werden 15 tegenstanders van het militaire bewind om het leven gebracht. Vrijdag zou er weer een zitting zijn in het proces. De Surinaamse krijgsraad heeft alleen meegedeeld dat er deze maand geen zittingen zijn wegens bijzondere omstandigheden. Minister De Jager van Financiën wil met de gemeente afspraken maken over de verhoging.